Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De Raad van State heeft flinke kritiek op de asielwetten van minister Faber. De minister wil het strengste asielbeleid ooit invoeren. Maar deze wetten gaan niet zorgen voor minder instroom van asielzoekers... zegt de Raad die altijd advies geeft aan de overheid. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. De Raad van State schrijft dat de minister en het kabinet dus niet aantoonbaar heeft kunnen maken... of aannemelijk kunnen maken dat deze maatregelen echt zullen bijdragen... aan het beperken van de instroom en aan efficiëntere asielprocedures. Eh, sterker nog, ze denken juist dat het juist voor heel veel extra belasting gaat zorgen... bij bijvoorbeeld de IND. Zij beoordelen alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen. In het advies staat ook dat de wetten waarschijnlijk veel meer werk gaan opleveren voor die IND. De Raad zegt dus, stuur de wetten niet naar de Tweede Kamer. Pas ze eerst aan. Minister Vaper gaat het advies bekijken. Verdrietige reacties op het overlijden van Ron Brandsteder. Zo zegt Patty Bart, met wie hij getrouwd is geweest, dat hij veel te vroeg is overleden. Ze wenst zijn familie veel sterkte en koestert de mooie herinneringen. Ron Brandsteder was 74 jaar. Bij een show van volkszanger Django Wagner in Sonnenbreugel is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. Het gebeurde in de feesttent voor een café, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Volgens de eigenaar van Café De Zwaan was het een heel heftig einde van twee mooie avonden Django Wagner. Bij het uitlopen van het feest, bij de garderobetent, kreeg een bezoeker een klap op zijn hoofd met een scherp voorwerp. En daarna werd hij beroofd van onder andere zijn portemonnee. Nou, de daders, die gingen er vandoor. Veel mensen hadden gedronken en de sfeer was grimmig. Een man werd opgepakt omdat hij niet deed wat agenten zei. De politie kan nog niet bevestigen dat het slachtoffer ook is beroofd. Steeds meer jongeren nemen horecazaken over. In tien jaar tijd is het aantal horecaondernemers tussen de 20 en 24 jaar ruim verviervoudigd, schrijft Hart van Nederland. Een van hen is Jesse van 22, die een eetcafé heeft. Wat het voor mij als eigenaar leuk maakt, is dat ik mijn eigen vrijheid heb in het bedenken van activiteiten, evenementjes, ideeën. En die daadwerkelijk ook in de praktijk eh, uitvoeren. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel zijn er ook zo'n duizend horecaondernemers die nog niet eens 20 zijn. Het weer dan, een grijze dag is het. Alleen in het noorden breekt af en toe de zon door.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 In deze vorm moeten ze niet worden ingediend bij de Tweede Kamer, zegt de Raad. In het noorden van Engeland zijn in een speeltuin 176 bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Waarschijnlijk was daar een oefenterrein van het eh, Britse leger. Het gaat om oefenbommen, dat betekent dat ze niet op scherp stonden. En Ron Brandsteder is overleden. Sinds 1978 1970 was de presentator een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Hij presenteerde grote shows op de zaterdagavond... zoals bijvoorbeeld de Showbiz Quiz en Dancing with the Stars.